Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De man die werd verdacht van het liquideren van de bekende schutter te zijn geweest. De behoor van de kroongetuige werd eind maart doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. De schutter deed zich voor als sollicitant. Dat gebeurde kort nadat bekend werd dat zijn broer Nabil justitie helpt... in de zaak van een bloedige drugsoorlog en liquidaties in Amsterdam en Utrecht. De energierekening wordt niet hoger als de belasting op gas de komende jaren omhoog gaat. Dat zegt Diederik Samsom, die de onderhandelingen leidt over de verduurzaming van woningen en gebouwen. Vanochtend lekt het advies van Samsom uit om de energiebelasting op gas met 75 procent te laten stijgen. Dat zou nodig zijn om bedrijven en particulieren van het gas af te krijgen. Samsom benadrukt dat als gas duurder wordt, de stroom juist goedkoper wordt. Een bindend referendum kan een goed maar uiterst middel zijn om de democratie te versterken. Dat schrijft de staatscommissie onder leiding van oud-minister Remkes. Het raadgevend referendum, dat bijna is afgeschaft, kan volgens de commissie tot onvrede leiden bij de kiezers. Door de opkomstdrempel gaan sommige mensen strategisch stemmen. Italië komt toch naar de mini-top over migratie komende zondag. Premier Conte dreigde gisteren de top te boycotten. Volgens hem lag er al een conceptakkoord op tafel... waarin stond dat migranten terug moeten naar het eerste land van registratie. En dat is meestal Italië. Bondskanselier Merkel heeft Conte in een telefoongesprek overgehaald te komen. Ze zou tegen hem hebben gezegd dat het ontwerp voorlopig van tafel is... en dat er ruimte is om te onderhandelen. Bert van Marwijk heeft op het WK voetbal zijn eerste punt gepakt met Australië. De Australiërs speelden met 1-1 gelijk tegen Denemarken. En daardoor houden ze nog een kleine kans op het bereiken van de achtste finales. Het weer vooral in het noorden kans op stevige buien. In de rest van het land meestal droog.